Zes uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft Turkije opgeroepen om de noodtoestand zo kort mogelijk te laten duren en alleen in te zetten tegen verdachten van de koep en niet tegen politieke tegenstanders. Dat zei hij in een reactie op de noodtoestand die de Turkse president Erdogan heeft afgekondigd in een televisietoespraak gisteravond. Die geldt voor een periode van drie maanden. Terreurgroep IS heeft een nieuwe video gepubliceerd... waarin gedreigd wordt met nieuwe aanslagen in Frankrijk. Dat schrijven Franse media. In de video komen twee jihadisten aan het woord... die de aanslagpleger van Nice feliciteren met zijn daad... waarbij 84 mensen om het leven kwamen. Ze dreigen met meer van dit soort aanslagen... specifiek in Parijs, Nice en Marseille. Daarna worden twee mannen onthoofd in de video... die gespioneerd zouden hebben bij IS. Mike Pence is definitief de nieuwe running mate van Donald Trump. Hij heeft het kandidaatschap voor het vicepresidentschap officieel geaccepteerd tijdens de Republikeinse conventie die nu aan de gang is in Cleveland. Pence is nu nog gouverneur van Indiana. Trump roemt hem als iemand die banen kan scheppen en die de begroting in zijn staat Indiana onder controle kreeg. De politie rolt gemiddeld 16 hennepplantages per dag op. Dat blijkt uit cijfers over 2015 die NRC opvroeg bij de politie. In totaal ging het afgelopen jaar om ruim 5800 plantages. Dat is vermoedelijk een vijfde van de bestaande kwekerijen. Nederland trekt 65 miljoen euro uit voor steun aan Irak. Het geld is bestemd voor stabilisatie, noodhulp, militaire trainingen en het opruimen van mijnen. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft het geld toegezegd tijdens een speciale conferentie over Irak in Washington. Meer dan 20 landen zijn er bij elkaar om te praten over steun aan Irak in de strijd tegen IS. En dan nog het weer. Op de meeste plekken is het opgeklaard. De temperatuur is rond de 18 graden. Overdag wordt het 23 tot 28 graden. Het is eerst nog vrij zonnig. Later op de dag kans op wat regen en een enkele onweersbui. Dit was het...